Met name de PVV en het Kamerlid Verdonk vragen zich af of er wel een probleem is. En de VVD wil nieuw onafhankelijk onderzoek. Maar Kramer ziet daar niets in. Ze houdt vast aan de cijfers van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Minister Verhaag heeft de Syrische president Assad gevraagd om een mensenrechtenactivist vrij te laten. De advocaat kreeg drie jaar geleden de Nederlandse geuzenpenning voor zijn inzet voor de mensenrechten. Hij werd twee maanden geleden opgepakt nadat hij een interview had gegeven aan een kritische tv-zender. Minister Verhagen wijst erop dat het vandaag de Internationale Dag van de Mensenrechten is. DSB-klanten die hun maandelijkse hypotheekaflossing niet meer kunnen betalen... krijgen een aangepaste betalingsregeling. Dat heeft de curator aangekondigd. Het gaat om zo'n 600 klanten. Verder zeggen de curatoren dat ze alle binnengekomen klachten... voor 1 april afgehandeld willen hebben. Ook blijkt uit onderzoek van de incassopraktijk van de DSB-bank... dat er geen regels worden overtreden. De 30 hoogste bestuurders van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs... krijgen hun bonussen voortaan niet meer in contanten... maar in de vorm van aandelen... En die aandelen mogen pas over vijf jaar worden verzilverd. De leiding wordt zo gestimuleerd geen buitensporige risico's meer te nemen, is de gedachte. Goldman Sachs heeft deze zomer de overheidssteun van 10 miljard dollar terugbetaald. De Constantijn Huygensprijs gaat dit jaar naar Arnon Grunberg voor zijn hele oeuvre. De jury is onder de indruk van de manier waarop Grunberg de zwarte kant van de mensheid schildert. Soms ironisch, soms ernstig, maar altijd in zijn eigen stijl. De Constantijn Huygensprijs, groot 10.000 euro, wordt in maart in Den Haag uitgereikt. Dan het weer, bewolkt en af en toe regen of motregen. Minima vannacht een graad of 6. Morgen en in het weekend blijft het bewolkt en valt soms wat regen. Maxima morgen tussen 7 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. wat je hoort. ZFM Tussen hem en desperation to the one that was waiting for me. It took so long, still I believed somehow the one that I needed would find me eventually.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 met nämlich im Sturm in Nacht des Kurz. Santa immer mit dir sein. Betanke mich mit Leben